Volgens de Amerikaanse nieuwszenders NBC en CNN kan Amerika donderdag al met een raketaanval op Syrië beginnen. Het zou dan gaan om een beperkte militaire operatie van enkele dagen. Op die manier zou de VS-president Assad duidelijk willen maken dat hij geen chemische wapens moet gebruiken. De provincies Gelderland en Overijssel willen 140 miljoen euro betalen om de A1 tussen Apeldoorn en Azelo al in 2017 te verbreden. De knelpunten op de A1 worden volgens de provincies opgelost met een extra rijstrook in beide richtingen. Tussen Apeldoorn en Deventer komen twee keer vier rijstroken en tussen Deventer en Azelo twee keer drie rijstroken. Minister Schults van Hagen neemt zo snel mogelijk een beslissing over deze versnelde aanleg in 2017. Het kabinet wil het systeem van toeslagen veel eenvoudiger maken. Naar verluidt is het de bedoeling dat er vanaf 2017 één regeling is voor alle toeslagen. En mensen krijgen minder toeslag naarmate ze meer inkomen hebben. De huurtoeslag en zorgtoeslag, de ouderenkorting en het kindgebonden budget zouden allemaal onder die regeling vallen. Eerder dit jaar adviseerde de commissie van Dijkhuizen al het systeem te veranderen. Volgens Haagse bronnen gaat ook het vermogen gedeeltelijk meetellen bij de vraag of iemand in aanmerking komt voor een toeslag. En dat zou al in 2015 ingaan. De Belgische supermarktketen Match heeft alle zakjes veldsla en rucola uit de schappen laten halen. Dat gebeurde nadat een student in Leuven een kikker in een zakje salade van Match had gevonden. De student zat te eten toen er plotseling een klein kikkertje uit de sla op zijn bord sprong. Supermarktketen Match gaat onderzoeken hoe het mogelijk is dat er een levende kikker in hun verpakking terecht is gekomen. En dan het weer, vanavond en vannacht wisselend bewolkt, nevel of mistbank mogelijk. Het koelt af naar minimaal 9 graden. Morgen opnieuw geregeld zon, maar ook stapelwolken, misschien landinwaarts een bui het wordt morgen rond de 23 graden.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 Then I look up in the sky. Hoping that there's a paradise. North side. I'm a jella.